Mark met het NOS-journaal. Het aantal doden na de verwoestende aardbevingen en tsunami... op het Indonesische eiland Sulawesi is gestegen tot 832. De autoriteiten houden rekening met duizenden doden. Tot nu toe zijn vooral veel slachtoffers geborgen in de hoofdstad Palu... maar veel afgelegen gebieden zijn nog niet door hulpverleners bereikt. Het Indonesische eiland werd vrijdag getroffen door twee aardbevingen... gevolgd door een tsunami met metershoge golven. Het Rode Kruis heeft rekeningnummer 6868 opgesteld, opengesteld voor de hulpverlening. De politie heeft een man van 24 uit Bergen-op-Zoom aangehouden... voor betrokkenheid bij de dood van een vrouw van 25. Ze werd gisteren doodgevonden in haar appartement. Ze was met geweld om het leven gebracht. De dader was op de vlucht geslagen. De man meldde zich vannacht vrijwillig bij de politie. Hij wordt vandaag gehoord. In het appartement trof de politie gisteren ook een huilende kleuter aan... die is ondergebracht bij een pleeggezin. Het Nederlandse model dat in China vastzat omdat er problemen waren met haar werkvisum is vrijgelaten. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De vrouw van 20 deed mee aan een mode-evenement in de Chinese stad Tianjin en werd daarna opgepakt. Volgens de Chinese autoriteiten had ze niet de juiste papieren. Op de A12 richting Den Haag is tussen Harmelen en Woerden een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Twee van hen zijn niet aanspreekbaar. Voor hen zijn twee traumahelikopters opgeroepen. De hele weg is afgesloten om de hulpdiensten de ruimte te geven. Het weer, eerst nog geregeld zon. Van het noordwesten uit neemt de bewolking toe...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 refuge. Uh, uh, Criswell. Little bass sitting up ah. here on the bass. While I'm on this roast, I got ah. my girl L. Ah. One time, one time. Hey, yo, L, you know you got the lyrics. The lyrics.